7 uur. Mark Hokker met het NOS-journaal van Nieuwenhuizen van Infrastructuur... wil weten waarom er ondanks code rood gisteren zoveel vrachtwagenchauffeurs de weg op zijn gegaan. Zeker 66 trucks kantelden door de harde wind. Van Nieuwenhuizen zegt dat de overheid toch niet voor niets een weeralarm afgeeft. De NS verwacht dat de treinen vandaag weer nagenoeg volgens de dienstregeling rijden. In de ochtend worden nog wel problemen verwacht, omdat er nog herstelwerkzaamheden bezig zijn. Afgelopen kerst en oud en nieuw is veel minder ingebroken dan tijdens die dagen het jaar ervoor. Het cijfers van de politie blijkt dat tijdens de feestdagen vorig jaar een kwart minder inbraken werd gepleegd dan in 2016. Volgens de politie komt dat doordat agenten vaker op plekken controleren waar een grote kans is op een inbraak. Paus Franciscus neemt het op voor een bisschop die ervan wordt beschuldigd misbruik door een Chileense priester te hebben verhuld. Slachtoffers die de bisschop beschuldigen van medeplichtigheid maken zich volgens de paus schuldig aan laster. Volgens hem is er geen bewijs tegen de bisschop. De Amerikaanse ouders die terechtstaan voor het opsluiten van hun 13 kinderen ontkennen schuldig te zijn. Deze week werd het echtpaar opgepakt nadat hun dochter van 17 was ontsnapt. Zij waarschuwde de politie. Die vond in het huis nog eens 12 kinderen van het stel die uitgehongerd waren en verwaarloosd. Sommige van hen zaten vastgeketend aan hun bed. De ouders zijn aangeklaagd voor marteling, mishandeling, verwaarlozing en opsluiting. Een van Duitslands bekendste IS-strijders, oud-rapper Deso Dog, is in Syrië om het leven gekomen. Dat meldt het in de VS gevestigde inlichtingenbureau Site Intelligence Group op basis van bronnen dicht bij Islamitische Staat. De Duitser, die eigenlijk Denis Koespert heet, is vaker doodverklaard. Dit keer zouden er ook foto's van zijn lichaam zijn verspreid. Het weer, het is wisselend bewolkt en er trekken buien over het land. Daarbij is kans op hagel, sneeuw en onweer. Lokaal kan het glad zijn. Later vandaag schijnt soms de zon, maar vallen ook nog enkele winterse buien. Het wordt 4 of 5 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. In het noordoosten is het plaatselijk glad door winterse buien of bevriezing.